Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft Saoedi-Arabië om meer informatie gevraagd... over de arrestatie van een aantal burgerrechtenactivisten. Saoedi-Arabië pakte de afgelopen maanden een aantal vrouwelijke activisten op. Onder hen zijn ook vrouwen die zich hebben ingezet voor het recht voor vrouwen... om in Saoedi-Arabië auto te rijden. De EU wil vooral meer weten over de aanklacht tegen de activisten. De arrestaties hebben geleid tot een diplomatieke rel met Canada, nadat dat land de vrijlating van de activisten had geëist. In reactie daarop heeft Saoedi-Arabië onder andere de Canadese ambassadeur het land uitgezet. De brandweer in Antwerpen meldt dat de brand in de haven onder controle is. Volgens Belgische media neemt de rook langzaam af, daarmee ook de hinder. Vanwege de brand is een gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Er kwamen giftige stoffen vrij. Ruim 100 bedrijven zijn ontruimd en het verkeer en de scheepvaart in Antwerpen worden omgeleid. Een jongen van 12 heeft als enige een vliegtuigongeluk in Indonesië overleefd. Het vliegtuigje met negen inzittenden crashte in een berggebied met veel bomen. Reddingswerkers vonden de jongen bij het wrak. Het is niet duidelijk of hij verwondingen heeft en hoe zwaar die zijn. Met ingang van vandaag is het verboden om op de hunebedden in Borger te klimmen. Er staan bordjes bij de prehistorische graven. Bezoekers moeten afstand bewaren. De maatregel is ook bedoeld voor de veiligheid van de vele klimmende kinderen. De beheerders willen dat bezoekers meer respect opbrengen voor de oude begraafplaats. Volgens de beheerders klimmen er jaarlijks zo'n 100.000 mensen op de hunebedden. Het weer, in het zuiden af en toe zon, in het noorden veel bewolking en kans op een enkel buitje. Het is van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.